Door negens met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil verder praten met Suriname over zijn excuses. De Surinaamse regering vindt de excuses van Blok over eerdere uitspraken niet ver genoeg gaan. Vorige maand ontstond ophef toen bleek dat Blok Suriname een failed state had genoemd. Ook zei Blok dat hij geen voorbeelden kent van een multiculturele samenleving... waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Vicepremier De Jonge vindt dat minister Blok door kan gaan als bewindsman. Nederlandse KLM-piloten gaan mogelijk actie voeren... want pilotenvakbond VNV heeft het laatste CAO-voorstel van KLM afgewezen. De bond wil een lagere werkdruk voor piloten. Gisteravond deed KLM nog een voorstel... maar de vakbond vindt dat niet ver genoeg gaan. Als de acties doorgaan zal het nog een paar weken duren voordat die beginnen. De gemeente Westland krijgt misschien toch een hotel voor arbeidsmigranten. De gemeenteraad was teruggeroepen voor een spoedvergadering... om regels aan te nemen die dat moesten voorkomen, maar was daar net te laat mee. Vlak voordat de regels voor het bestemmingsplan werden aangepast... diende een ondernemer nog een aanvraag in om een Polenhotel te bouwen. De ondernemer ontdekte kort van tevoren dat de regels zouden worden veranderd. Wielrenner Laurens ten Dam vertrekt na dit seizoen bij Team Sunweb. De meesterknecht van Tom Dumoulin gaat waarschijnlijk net als teamgenoot Simon Geske naar de nieuw te vormen CCC-ploeg. De 37-jarige Tendam reed drie jaar voor Sunweb. Hij zal de vijfde renner die aan het einde van het seizoen de ploeg verlaat. Het weer vanmiddag vrijwel overal droog. In het oosten eerst nog wat bewolking. In de rest van het land is het zonnig. Het wordt 23 graden maximaal. Morgen is het vrij bewolkt, vooral in het westen en noorden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 city in a funky cheap hotel.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 met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français, un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 sorry.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 有吧。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 feel the warmth